Annette Schut met het NOS Journaal. Twee boten met ongeveer 300 Rohingya-vluchtelingen... zijn voor de kust van Maleisië terug de zee opgestuurd, meldt de Maleisische kustwacht. De mensen aan boord waren uitgeput en hadden nauwelijks te eten of te drinken. De kustwacht heeft de vluchtelingen eten gegeven, maar ze mochten niet aan land komen. De Rohingya zijn een islamitische minderheid die in het overwegend boeddhistische Myanmar... al decennia lang worden gediscrimineerd en vervolgd. Zeker 30 mensen zijn omgekomen door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, melden de Palestijnse autoriteiten. In Gazastad zouden 11 mensen, onder wie 7 kinderen, zijn omgekomen toen een luchtaanval een huis trof. Ten zuiden van Gan werden vijf beveiligers van een hulpconvooi gedood. En ook elders in Gaza vielen doden. Amsterdam stopt met de zogeheten slimme verkeerslichten vanwege zorg over de privacy. Ruim een jaar geleden kondigde de gemeente nog aan dat alle verkeerslichten slim zouden worden. Het idee was dat de stoplichten het verkeer konden herkennen door te communiceren via apps. Bepaalde groepen, zoals fietsers of zware vrachtauto's, zouden dan snel groen krijgen. Maar volgens de autoriteit persoonsgegevens brengt het systeem de privacy van weggebruikers in gevaar. En mede daarom heeft de wethouder besloten om het project te stoppen. De Deense politie onderzoekt meldingen over onbekende drones... die gisteravond boven de haven van Keu zijn gezien. Er zouden zo'n twintig grote drones zijn waargenomen. Agenten zagen vier drones die aan het begin van de dag... met hoge snelheid boven de zee verdwenen. Het weer, het is droog en het koelt af naar het, rond het vriespunt. Vannacht en morgenochtend gaat het vanuit het zuidwesten sneeuwen. Het heeft code geel afgekondigd vanwege gladheid... In de loop van morgen verdwijnt de sneeuw en gaat het regenen. Het wordt dan tussen de 2 graden in het noorden en 11 in Zeeland.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 Make me wanna go and do some things Do you, I know I worked it well. So why you wanna fight it with me? you know you want it to. So tell me what you wanna do. Come on, baby. your sex pill. I can't take it no more. I gotta have it, your sex appeal. feel. I can't take it no more. The way it. feel, your sex appeal. I want it, girl. You know I want it. your sex appeal. Sex appeal. I can not take it, baby. Sex appeal. Come on and respect me when I'm cleaning. Come on and respect me when I'm working. Oh. waarom ik kwam vandaag. Mhm. Kwam om te kijken of ik hier soms moest zijn.